een Klomp met het NOS-journaal. De politie opsporingstaken uitvoeren als er 40 miljoen euro op ICT wordt bezuinigd. Dat zegt plaatsvervangend hoofd Inge Philips van de Landelijke Recherche in de Volkskrant. In een nieuw wetsvoorstel van het ministerie van Veiligheid staat dat de politie straks onder meer computers en smartphones op afstand mag binnendringen. Daarvoor worden honderden nieuwe mensen aangenomen. Maar volgens Philips hebben die politiemensen niks aan meer bevoegdheden als er niet genoeg geld is voor fatsoenlijke spullen. Premier Rasmussen van Denemarken noemt het steeds waarschijnlijker dat er grenscontroles komen langs de grensovergangen met Duitsland. Rasmussen reageert op het besluit van Zweden om vanaf maandag de grens tussen Denemarken en Zweden te controleren. Als er daardoor vluchtelingen in Denemarken blijven steken, vindt Rasmussen grenscontroles ook noodzakelijk. President Obama komt waarschijnlijk zelf met maatregelen om de verkoop van vuurwapens in Amerika te beperken omdat hij er met het congres niet uitkomt, gaat Obama kijken wat hij zelf kan doen. Maandag bespreekt hij een aantal plannen met de Amerikaanse minister van Justitie. In zijn wekelijkse videoboodschap zegt Obama dat het congres niets doet om de vele schietpartijen, zoals in San Bernardino en Charleston, te voorkomen. Als hoofd van de uitvoerende macht in de VS kan Obama ook zelf met maatregelen komen. Daarvoor heeft hij geen toestemming nodig van het congres. Darter Raymond van Barneveld heeft zich geplaatst voor de halve finales van het WK. Hij won van de Engelsman Michael Smith met 5-4. Eerder plaatste de Nederlander Jelle Klaassen zich al voor de halve finale. Het weer. Vannacht kan in het zuiden wat lichte regen vallen. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Komende dag trekt de regen langzaam naar het noordoosten. Daar gaat het s'avonds licht vriezen en er kan wat sneeuw vallen.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 Poured it down, so I poured it down. Next thing that I know, I'm in a hotel with you. You were talking deep like it was mad love to you. You wanted my heart, but I just liked your tattoos.